De landelijke partijen kijken met grote interesse naar de uitslagen. Ze worden gezien als een belangrijke graafmeter voor de komende Tweede Kamerverkiezingen in maart. De aanstaande Amerikaanse president Trump zal met een open blik naar het klimaatakkoord van Parijs kijken. Dat zei hij tijdens een interview met de New York Times. Eerder noemde Trump klimaatverandering nog een leugen en zag hij daarom niets in de afspraken voor een beter milieu. Nu zegt hij dat er wel enig verband is tussen menselijke activiteit en de opwarming van de aarde. Tegen de krant zei Trump dat hij het klimaatakkoord heel nauwkeurig zal bekijken voordat hij een besluit neemt over de deelname van Amerika eraan. Files hebben de Nederlandse economie vorig jaar zo'n 1 miljard euro gekost. Dat is 30% meer dan het jaar ervoor, blijkt uit berekeningen van TNO. Brancheverenigingen in de transportsector willen dat het kabinet meer wegen aanlegt. De grootste knelpunten moeten direct worden aangepakt... zoals de knooppunten Ridderkerk-Gorkum op de A15 en Ipenburg-Kleinpolderplein op de A13. De loonachterstand van vrouwen op mannen wordt kleiner. Jonge vrouwen verdienen gemiddeld zelfs meer dan jonge mannen, meldt het CBS. Dat komt doordat ze sneller een hogere opleiding afronden. Rond hun dertigste raken vrouwen die voorsprong weer kwijt, vaak doordat ze parttime gaan werken. Honderden vluchten van Lufthansa gaan vandaag en morgen niet door omdat de piloten staken. De Duitse luchtvaartmaatschappij probeerde de staking via de rechter tegen te houden, maar dat is niet gelukt. De piloten eisen een salarisverhoging van 22 procent. Het weer, vooral in het zuidwesten valt er mogelijk wat regen. Het wordt 11 graden. Vanaf morgen droog en geregeld zon bij maximaal 6 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is van de ANWB. De files met de meeste vertraging nog op de A2 Amsterdam richting Utrecht. Bij Utrecht-Leidse Rijn 3 kilometer, vertraging net aan 10 minuten. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij de Schipholtunnel 8 kilometer...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 This is a one-way street. Going places filled with a million faces, all have a point of view, but I only wanna be with you. I wanna take you higher. Let's set the house on fire. with some brutes in Labutin.